Watermogenmoed met het NWS Journaal. organiseert geen schoolreisjes meer naar steden waar de afgelopen jaren een terroristische aanslag is gepleegd. Een onderwijsonderzoeksbureau en het AD ondervroegen ruim 200 schooldirecteuren over de bestemmingen voor buitenlandse reisjes. Vooral Londen, Parijs en Berlijn zijn vaak als reisbestemming geschrapt. Daardoor zijn andere steden juist populairder geworden, zoals de Tsjechische hoofdstad Praag. Een paar scholen zijn om veiligheidsredenen helemaal gestopt met buitenlandse reisjes. De provincie Utrecht trekt 64 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de Uithoflijn. Is besloten in een extra statenvergadering. Eind vorige maand werd duidelijk dat de tramlijn van Utrecht Centraal naar de universiteitscampus tientallen miljoenen euro's duurder wordt dan gepland. Ook is de lijn pas in december volgend jaar klaar, anderhalf jaar later dan de bedoeling. Vanwege de problemen met de sneltram is de verantwoordelijk gedeputeerde afgetreden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen. Dat zei hij na een gesprek met de Noord-Koreaanse delegatie... die de opening van de Olympische Spelen in Pyeongchang bijwoonde. Volgens het staatspersbureau was Kim Jong-un onder de indruk... van de oprechte pogingen van Zuid-Korea... om van het Noord-Koreaanse bezoek een succes te maken. In Polen zijn zes mensen opgepakt voor hun rol in de verkoop van een chemieconcern, onder wie twee ex-bankiers van ING. Het aandeel van de staat werd voor 150 miljoen euro verkocht, terwijl het drie keer zoveel waard was. Ook een voormalig onderminister van Financiën is aangehouden. Het aandeel kwam terecht bij het bedrijf van een Poolse miljardair, die zegt dat de prijs eerlijk was. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het licht. Door een winterse bui of bevriezing van natte weggedeelten kan het glad zijn.